Jurjen boekraad met het NOS Journaal. Het Outbreak Management Team adviseert het kabinet om gewoon de AstraZeneca-vaccins te blijven gebruiken... hoewel die minder goed zouden werken tegen de Zuid-Afrikaanse coronavariant. Die variant gaat op dit moment niet veel rond in Nederland... en het uitstellen van vaccinaties is onverantwoord, zegt het OMT. Zuid-Afrika stopte eerder deze maand met het AstraZeneca-vaccin. Het OMT bevestigt dat er onzekerheid is over de werkzaamheid van het vaccin... tegen ernstige COVID-19 veroorzaakt door de Zuid-Afrikaanse variant. Bij een explosie in het hoofdkantoor van de Duitse supermarktgigant Lidl bij Heilbronn... zijn vanmiddag drie medewerkers gewond geraakt. Volgens de politie is een brief of een pakketje ontploft bij de receptie. Niemand is in levensgevaar. Het Lidl-hoofdkantoor is door de politie met speurhonden doorzocht... maar er zijn verder geen explosieven aangetroffen. Gisteren was er ook een ontploffing bij een fabriek van een voedselproducent... niet ver van het Lidl-hoofdkantoor. Ook daar zou het gaan om een bom in een brief of pakketje. De politie onderzoekt of beide explosies verband houden met elkaar. In Spanje zijn voor de tweede avond op rij rellen naar aanleiding van de arrestatie van een populaire rapper. In Madrid en Barcelona bekogelen betogers de politie en blokkeren wegen met containers. De politie probeert de menigte te verdrijven met rubberkogels. In de achtste finales van de Champions League heeft Juventus uit met 2-1 verloren tegen Porto. De Portugezen stonden al na een minuut op 1-0. Op 9 maart is de return in Turijn. In de andere achtste finale won Borussia Dortmund met 3-2 in en tegen Sevilla. Luc de Jong maakte een van de goals voor de Spanjaarden. Het weer. Vannacht wordt het droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 6 graden.